De organisatie schrijft dat in een brief aan demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie. Die werkt aan een nieuwe verkeerswet. In die wet moet duidelijk komen te staan wat roekeloos rijgedrag is. Veilig Verkeer vindt ook dat de politie meer moet controleren. Nu is de pakkans bijna nul, zegt Veilig Verkeer. ING heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan een jaar geleden. De netto-winst was bijna 1,4 miljard euro, een stijging van zo'n 6 procent. De bank kreeg er wereldwijd 700.000 klanten bij en ruim 5 miljard euro spaargeld. Ook werd er weer bespaard op de kosten door steeds meer diensten aan te bieden via apps en minder via de klantenbalies. Volgens topman Hamers ligt de ING goed op koers. Hij blijft werken aan het werven van nieuwe klanten. Iets meer dan de helft van de diesels in Nederland is inmiddels in de garage geweest voor een update, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Het zijn vooral auto's van het merk Volkswagen, maar ook van Audi, Seat en Skoda, die deel uitmaken van het Volkswagen-concern. Bij de update in de garage wordt de illegale software van de diesels aangepast, zodat die weer voldoet aan de wettelijke eisen. Dat betekent niet automatisch dat de auto dan ook minder schadelijke stoffen uitstoot. In een loodsvlak bij de polderbaan op Schiphol heeft een grote uitslaande brand gewoed. Volgens getuigen kwamen er grote rookwolken uit het pand waar een aquariumbedrijf in zat. De vissen en het koraal zijn verloren gegaan, zegt de brandweer. Het vliegverkeer op Schiphol heeft geen last gehad van de brand. Het vuur is onder controle, wel zal het nablussen nog een tijdje duren.